om de wet er bij een stemming doorheen te krijgen. Trump wilde graag dat er vandaag gestemd zou worden... omdat het precies zeven jaar geleden is dat Obama zijn wet tekende. Het is niet duidelijk wanneer de stemming nu wel wordt gehouden. Sommige bronnen zeggen dat het pas maandag wordt, maar een hoge functionaris van het Witte Huis zegt dat er waarschijnlijk morgen al gestemd wordt. In het westen van de Iraakse stad Mosul zijn tientallen doden gevonden onder de resten van ingestorte gebouwen. Door bombardementen van de coalitie tegen terrororganisatie IS is een enorme explosie ontstaan. Al getuigen melden dat er zeker 100 lichamen zijn gevonden en een Koerdisch tv-station meldt zelfs 230 doden. Het zouden allemaal Iraakse burgers zijn. Mosul is het laatste IS-bolwerk in Irak. Door de aanvallen van de coalitie kunnen de IS-strijders geen kant meer op. Maar ze vechten door en gebruiken daarbij de honderdduizenden inwoners van de stad als menselijk schild. Bij een fruitbedrijf in Capelle in Zeeland is brand uitgebroken. Honderden fruitkisten staan in lichte laaien. De kisten staan in rijen van negen hoog opgestapeld. Een deel wordt nu weggehaald. Het vuur dreigt over te slaan naar een loods van het bedrijf. Daarom houdt de brandweer de omliggende gebouwen nat. De politie heeft in een voormalig hotel in Arnhem twee doden gevonden. Er zou een steekpartij zijn geweest, maar daar heeft de politie nog niets over gezegd. De politie onderzoekt ook of het hotel mogelijk nog gebruikt werd. Het zou gesloten zijn, maar volgens buurtbewoners overnachtte er nog wel eens iemand. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Minimumtemperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt 12 tot lokaal 16 graden. In het weekend zijn er meer wolken en is het iets koeler, maar het blijft overal droog. Dit was het NOS.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 Twee uur lang bij Peaceful Radio Show 1221. Mijn naam is Benno Veug en ik zal me nog even voorstellen natuurlijk. En als eerste artiest is eh, Christopher Boskhol. Met eh, zijn album Skipping on Daisies. En dus uh, niet van 2017 dit album, maar 2016 het laatste album wat hij gemaakt heeft.